De Wereldgezondheidsorganisatie WHO komt maandag in spoedzitting bijeen vanwege de uitbraak van Zika in Latijns-Amerika. Volgens de organisatie groeit het aantal gevallen explosief. Het virus is tamelijk ongevaarlijk voor volwassenen, maar gevreesd wordt dat er wel een effect is op de baby van een zwangere vrouw die het virus draagt. In Brazilië zijn de laatste tijd veel baby's met een abnormaal klein hoofd geboren. Zika is uitgebroken in 23 landen. De voormalig directeur van het COA, Noorten Al-Bayrak, is veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur voor valsheid in geschriften. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter vindt het bewezen dat Al-Bayrak fictieve werkafspraken in haar agenda heeft gezet om te verhullen dat ze haar dienstauto privé gebruikte. Al-Bayrak werd in 2012 op staande voet ontslagen bij het COA. Ze heeft dat meerdere keren tevergeefs aangevochten. De Europese Commissie is met plannen gekomen om belastingontwijking door bedrijven tegen te gaan. Bedrijven moeten belasting betalen in het land waar ze winst maken, vindt Brussel. Nu sluizen bedrijven de winst door naar dochterondernemingen in landen waar de belasting veel lager is. De plannen kunnen grote gevolgen hebben voor Nederland. Er zitten hier veel internationale bedrijven, omdat het belastingklimaat gunstig is. Minister Schultz heeft de grootste waterberging van Nederland in gebruik gesteld. Het is het Volkerrak Zoommeer. Daar is ruimte voor water uit de rivieren als dat niet naar zee kan. Bijvoorbeeld als de stormvloedkeringen dicht zijn. Om te voorkomen dat in zo'n geval tolen blank komt te staan is daar een waterkering gebouwd. Het weer nog vrij zonnig en een graad of 8. Morgen bewolkt en regen, vooral in de avond.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 We gaan de tweede uur van start met een van mijn favoriete nummers van David Bowie. Komt van het album eh, The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Het is uit 1972 en het nummer heet Rock'n'Roll Suicide. takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh. you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. It breaks a snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously. Bette Middler met het nummer To Deserve You uit 1995, zie ik alweer. Eh, het volgende nummer gaan we verder terug in de tijd. Het is een nummer van, eh, van de groep René, wat vroeger dan René in de Alligators eh, was. Een indo-rockband uit, uit Nederland. Ehm, ze gaan zingen een nummer van, geschreven door, door Brenda Lee en het heet Sweet Nothings. Aha, uh-huh, honey. All right. My baby whispers in my ear. Don't you waste it or sweet nothing's It gives me that special look. has preacher has a mustache. you come into me with that soulful look on your face. Zo, dit was een knallend nummer van de groep Cream. Het was een, uh, een supergroep in de jaren 60, zoals het toen heette. Het was met Jack Bruce, Eric Clapton en Ginger Baker. Het nummer heet Slobber. En dat betekent zoiets als She Walks Like a Bearded Rainbow. En dan weet je nog niet waar het over gaat. Het volgende nummer is, eh, ja, we gaan een beetje rustig aan doen. Het heet eh, Learn to be Still van de Eagles. En het wordt gezongen door ja, de helaas eh, veel veelste jong overleden Glenn Frey. stumble to your bed. Give anything to silence those voices ringing in your head. You thought you could find happiness just over that green hill. You thought you would be satisfied never will learn to be still. these messages we send keep asking, How do I get out of here? Where do I fit in? Though the world is torn. Dit was het nummer What's a Matter Baby van Ellen Folia 1979. Was haar topjaar volgens mij. En uh, ja, hand hebben we eigenlijk weinig meer van haar vernomen. Eh, het volgende nummer wat we nu gaan draaien is een nummer van Crosby, Stills Nes. En we gaan het weer een beetje rustig aandoen met het volgende nummer. En het heet eh, Helpless. En dat is van het album Deja Vu. go. Zo, dit waren de Golden Earring met This Wheels on Fire. De uitvoering van de Earring was, eh, is wat minder bekend. Het is een hit geweest in de 60 jaar, denk ik, van Julie Driscoll. Volgende week zijn de Golden Earring te bewonderen in de Philharmonie. En Bart van der Meer en ik eh, zijn daarbij. Dus we gaan, dat wordt genieten volgende week. We gaan verder met een nummer van Herman Brood en André Hazes. Het is een nummer eh, dat op een LP staat, en een CD... ter ere van de 50ste verjaardag van Herman Brood. En het is een nummer, een oud nummer van Jan Boezeroen. En het heet De Fles. de fles speelde een grote rol in heel mijn droef bestaan. Omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de fles gegaan. Mijn trouwe vriend, jij schonk sindsdien mijn menig levensles. Ik heb gelachen en geweend de oude trouwe vlek. Mocht ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan Laat dan op mijn grassteen blijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. En als ik afgemonsterd ben, dan was mijn eerste gang naar het meisje waar ik zo van hield, mijn hele leven lang. En als een ander naar haar keek, dan flikkerde mijn mes. Dan werd ik om mijn neus wat bleek en greep ik naar de fles. Mocht ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan Laat dan op mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drang bezwijken. Mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. En mocht ik s'nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, een fles nog half gevuld. Ik zijn dan onze marconist, het nood zijn SOS. Daar gaat mijn laatste groet naar wal gesloten in een fles. Mocht ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen breken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan laat dan op mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Voor mijn dubbele vader, om Joop. Yesterday. Dit was John Hyatt met het nummer She Said Same Things To Me. Moeilijk uit te spreken voor een Nederlander. Het is een album eh, uit 1985 en het heet Warming Up To The Ice Age. Wat een fantastische stem heeft die man toch. We gaan verder met een nummer van Los Lobos. Het komt uit de film La Bamba en dat gaat over het leven van Richie Valens. En eh, het is het nummer We Belong Together. was Mick Jagger met het nummer Lucky in Love... van een van zijn uh, solo-albums. Ik geloof dat hij een stuk of vijf gemaakt heeft. Ze zijn bijna allemaal eh, behoorlijk afgekraakt. En dat is mijn raadsel waarom. Maar ja, ik ben ook niet objectief... en ik ben een enorm liefhebber van Mick Jagger. Dus vandaar.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 can't just say, oh, you can't judge me. I'm looking like a farmer, but I'm a lover. Can't judge the book by looking at the cover. Come on, alright. Dit waren natuurlijk de Bintangs uit Beverwijk. Een fantastische band. En die al meer dan 50 jaar nog steeds aan het optreden zijn. Het was een nummer van Bo Diddley en het heet... You can't judge a book by looking at the cover. En zo is het precies. We zijn alweer toe aan, het, eh, aan de outro. Wij hebben met heel veel plezier het programma voor u gemaakt, Hans en ik. En we hopen dat u ervan genoten heeft. Hans gaat zometeen na 4 uur alleen verder. Met uh, regio Niels en eh, heerlijke muziek. Every Brothers onder andere. Hij gaat, er, hij gaat er een mooi programma van maken. En ehm, ik zou zeggen, tot een volgende keer.